Clement Peters met het NOS-journaal. In de rechtbank in Amsterdam tegen haar broer Willem. Volgens haar zit Willem onder meer achter de moord op haar man Cor van Hout... en dreigde hij om haar kinderen te vermoorden. Het verhoor van Sonja was openbaar. De rechtbank vond het niet nodig om haar achter gesloten deuren te verhoren. Morgen gaat het verhoor verder. Dan mag de verdediging vragen stellen aan Sonja Holleder. In Engeland is een voetbaltrainer tot 31 jaar cel veroordeeld voor tientallen gevallen van kindermisbruik. Als jeugdcoach van onder meer Manchester City gebruikte hij jarenlang jongens in de leeftijd van 8 tot 15 jaar. De 64-jarige Barry Bannell is al vaker veroordeeld voor misbruik, maar telkens komen er nieuwe meldingen van slachtoffers. Bannell zette de jeugdvoetballers onder druk door te dreigen met het einde van hun voetbalcarrière als ze hem afwezen. In Mozambique zijn zeker 17 mensen omgekomen door de instorting van een afvalberg. Het ongeluk gebeurde vanochtend vroeg in een buitenwijk van de hoofdstad Maputo. De afvalberg van 15 meter hoog stortte vermoedelijk in door de hevige regenval. De slachtoffers waren in het afval op zoek naar bruikbare spullen. De autoriteiten vrezen dat er nog meer slachtoffers onder het afval liggen. De zeearend die vorige week wegvloog uit het safaripark de Beekse Bergen is weer terug op haar oude nest. Lady Maya werd nog geen 10 kilometer verderop teruggevonden in een woonwijk in Goorle. Nadat haar verzorger haar had geroepen landde ze veilig op zijn handschoen. Lady Maya vertrok vorige week uit de Beekse Bergen nadat ze ruzie had gemaakt met een stel meeuwen. Waarover is onduidelijk. Lady Maya woont al 27 jaar in het safaripark. Het weer. Vanavond en vannacht droog. In het noordoosten gaat het licht vriezen. Morgen in Zeeland wat regen. Op andere plaatsen droog en wat zon. Het wordt een graad of zes. Vanaf woensdag droog en meer zon. Overdag is het boven nul. S'nachts is er lichte tot matige vorst. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt grotendeels normaal. De dalende lijn is inmiddels eh, ingezet. Een aantal files springen eruit. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort is de spitsstrook dicht bij Muiden. Daar nu 10 minuten vertraging. Op de A2 Den Bosch-Utrecht wordt een vrachtwagen met pech geborgen bij knooppunt Everdingen. Daar staat nu 6 kilometer file. Ook 10 minuten tot een kwartier extra.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 I've searched every honky tonk in Texas. that I can't seem to find one sign of her. She took everything that shines, she left some things behind. big Vandaag beginnen we met een drietal indie-songs. Dit zijn songs die bijna op eigen initiatief worden uitgebracht, zonder de inbreng van kleine of grote platenmaatschappijen. Lonnie Spijker beet het spits af met All Our Memories Are in Fort Worth. Vervolgens luisteren we naar Paul Allen Coons met Blues on Parade, waarna Darnell Miller afsluit met Let Me Be Everything to You. I don't put my blues on parade. Keep a smile on my face, although my heart wears a frown. I don't want the world to know how it hurts to see you go and how you make me out of cloud. I do my crying in the rain so my tears don't show the pain I feel since you let me down. I don't put my blues on parade. I don't want my heartache marching round. You made a circus of my heart now, honey. Now it's the greatest hurt on earth. But I brought the big top down. This show is leaving town. I won't be no main attraction to amuse your satisfaction. I won't play leader of the band, step in time to please the fans out on Main Street in town. I don't put my blues on parade, I don't want my heartache marching round. time to please the fans out on Main Street in town. I don't put my blues on parade. I don't want my heartache marching round. I don't put my blues on parade. I don't want my heartache marching round. bright eyes don't sparkle like they used to. You're someone who's not doing you right. I've loved you for so long, and now it's time you knew. So listen to my heart talk tonight. Let me hold you. Let me kiss you. Let me whisper tenderly, I need you. Let me give you my shoulder to cry away. this wine together. And here's a red rose for your raven hair. Every woman needs to feel she's someone special. My touch will show you just how much I care. kiss you.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 Maar door zijn komst naar ons land wekte zijn album mijn aandacht. De staat Kentucky herbergt talent als Chris Stapleton, Sturgill Simpson, Chris Knight en nu krijgen ze gezelschap van Tyler Childers. Voor Purgatory kreeg Tyler in de US lovende kritieken van critici en vakpers. Zijn aanpak is puur natuur en hij lijkt zijn eigen weg te gaan. Bij de productie kreeg hij steun van Sturgill Simpson en zijn inbreng is duidelijk te horen. White House Road, de single van het album Purgatory, is een song die al eerder werd geschreven. Won't you sing them hymns while the banjo plays? You can tell them ladies that they ought not frown. Cause there ain't been nothing ever held me down. De Amerikaans-Canadese zangeres Whitney Rose maakt goed in het gehoorleggende country met pop-invloeden, geïnspireerd door grootheden als Hank Williams, Tammy Wynette en Dolly Parton.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 Mark is de frontman van de band. De song werd uitgebracht in maart 1992 als tweede single van het album The Dirt Road. Het werd een nummer 1 hit in de Verenigde Staten. In Canada bleef de song op een tweede plaats steken. Crossroads, nummer 1 country hit. From the corner of my eye, I saw you and you laughed. You were sitting on the swing on your front porch, painting your nails like you were bored. And you yelled she was sure impressed with doing James Dean. You was the prettiest girl I'd ever seen. When you rolled your eyes and twirled my pink furred eyes. Well, I ain't first class, but I ain't white trash. I'm wild and a little crazy too. Some girls don't like boys like me. Oh, but some girls. what some girls do. Well, I ain't first class, but I ain't quite trash. I'm wild and a little crazy too. Some girls don't like boys like me. Oh, but some girls do. I said some girls do.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 Maar het lange wachten wordt eindelijk beloond. Clara en Johanna Sulderberg, beter bekend onder de naam First Aid Kit, hebben een nieuw album, Ruins, uitgebracht. De titelsong staat scherp. Today I climb the highest mountain I have ever climbed. bedroom. same as everyone. Het opzwepende The Price of Love was in 1965 een hit voor Don en Phil Everly, die de song overigens ook zelf hebben geschreven. Zij waren mede dankzij de voorbeeldige samenzang van grote invloed op veel van onze favoriete classic rockers. In het tweede uur een cover van deze song. De original van deze week. De eerder uitgebrachte single 'Living on Summertime, afkomstig van Gord Benford's nieuwe album Neon Smoke, was al een top 10 hit. when we let the sun kiss our rednecks on a beach, on a lake, on a boat in the middle of nowhere. We tune out the work and turn up the tunes, get lit by the light of a fireball moon, living and chilling like we don't have a care. that guitar. It don't Blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Voor het blokje Songs uit eigen land ga ik wat verder terug in de tijd. We kennen natuurlijk allemaal Joni de Boer als Tulsa en Barrelhouse zangeres. Zij opende dit blokje met Mama is on the road again en dat was ze vele malen. in a country band. That's how she makes her living, and I understand. But every time we say goodbye, I feel like You better not wait. Good night, sweetheart. Be See you tomorrow. Hans staat vooral bekend als blueszanger, maar zo af en toe neigt hij enigszins naar de country. Luister maar naar Roll with the Punches. Lafayette sluit af met Laissez Faire. Lafayette was een Nederlands Cajun trio uit 1993. De groep kwam uit Limburg met als zanger ex-walkers René Inemee. you down on luck, troubles all you see, judge between the devil and the deep blue sea. Gotta be a way out, don't get uptight. At the end of a long black tunnel, gotta be a light to be a way out. Don't get uptight. At the end of a long black tongue, gotta be a light. is Mary Gauthiers levensloop. Afgestaan door haar ouders, geadopteerd, dakloos, verslaafd en weer opkrabbelend door een studie. Ze opende door hard werken haar eigen restaurant Dixie Chicken. Rifles and Rosary Beats is haar achtste album en daarop staan weer prachtige door haar zelf geschreven songs, waaronder Brothers. my from my breast. Now my name and rank cover my chest. 23 hours I flew and wept. 23 hours I never slept. Why my face? is het favoriete album van de maand. Purgatory is een heerlijk album geworden. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de concrete teksten. Tyler Schilders maakt het leven niet mooier dan het is. Juist daarom zijn de teksten zo belangrijk. Hij weet precies de juiste snaar te raken. Born Again is de song die scherp staat. Zometeen nog een uur country. Well, I want knew man with long hair and tattoos. Heavy metal he jams, he never sang those country blues. I want knew new girl that grew up on a farm. Get Willie and never gave him much charm. I once had a friend that lived on cement. Born and raised city boy, liked hip hop, that's it. But they all like beer, like summertime sunshine, moonshine, cheap wine, mini skirts and tan line. They all said cheers to feeling fine in the moonlight, Coors Light and Bud Light, fireflies and joyride. If you think country's only singing to the song are just as country strong. Well, I took a little ride through the backwoods, no roadsides, where the mud holes lie that take you to the other side, where the green grass grows and the good Lord only knows, where a little white church and a little white birch and a little six-string banjo. What I singing proud country music must die. But they all like beer, like summertime sunshine, moonshine, and cheap wine, mini skirts and tan lines. They all said cheers to feeling fine in the moonlight, cold light and bud light, fireflies and truck rides. If you think country's only singing to the songs, you're wrong. These folks are just as country strong. sunshine, moonshine, and cheap wine, mini skirts and tan lines. They all say cheers to feeling fine in the moonlight, cold light and bud light, fireflies and joyrides.